Dik de Hark met het NOS Journaal. Informateur Lubbers heeft bij het begin van zijn informatieopdracht gezegd... dat alle opties voor hem openstaan. Hij vertelde dat de koningin het verstandiger leek... dat de minister van Staat nu alle fractieleiders opnieuw spreekt. Lubbers wil haast maken met zijn werk. Als ideale uitkomst van zijn informatieopdracht ziet hij... dat hij een informateur kan adviseren... waarmee ook de kleur van de gewenste coalitie duidelijk wordt. In de Duitse zedenzaak op Ameland hebben tot nu toe twee verdachten bekend. Dat meldt de Duitse politie. Tijdens een vakantiekamp van een sportclub uit Osnabrück... zouden een paar weken geleden minstens zes jongens van 13 seksueel zijn misbruikt. Volgens de Duitse justitie hebben andere clubleden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt... aan misbruik op de slaapzaal. De begeleiders zeggen dat ze niks hebben gemerkt. Vakbond FNV Bouw wil af van de bouwvak, de vaste vakantie voor bouwvakkers. Het onderzoek blijkt dat de meeste leden zelf willen bepalen wanneer ze op vakantie gaan. Ze willen ook inspraak in de werktijden. Nu is deeltijdwerk in de bouw niet mogelijk. Volgens de bond is de sector daardoor impopulair bij jongeren en vrouwen. De werkloosheid is opnieuw licht gedaald, meldt het CBS. In juli waren er 5000 minder werklozen dan in mei. Juni is de vierde maand op rij dat de werkloosheid is gedaald. In Nederland zijn er nu 441.000 werklozen, 5,6% van de beroepsbevolking. Maleisië heeft ruim 80 duik- en snorkelplaatsen tot eind oktober gesloten. De sluiting moet het koraal de kans geven om te herstellen. Door de stijging van de zeewatertemperatuur en vervuiling is het koraal op veel plaatsen aangetast. Jaarlijks bezoeken ongeveer een half miljoen duikers en snorkelaars de koraalriffen van Maleisië. Martin Jol blijft trainen bij Ajax. Op de website van Ajax laat Jol weten dat hij de aanbieding van de Londense club Fulham naast zich neerlegt. Vorige week liet Jol weten dat hij eraan twijfelde of Ajax wel in staat zou zijn om de selectie op peil te houden.